Ze heeft een eh, heel gewoon, een normaal leven geleid als uh, en zangeres voor eh, kleine clubjes en dergelijke. Althans, het staat in haar bio. En in 2001 bracht ze deze single uit, When You Lie Next To Me. En het zou toch zeker nog tot de helft van 2002 duren voordat haar cd eindelijk dan eens een keer uitkwam. De cd die werd toen geproduceerd door niemand minder dan Dan Huff. Blake Shelton. Hij schrijft uh, zelf uh, liedjes en laat ook liedjes door anderen schrijven. Dit is door hem zelf geschreven. I really used to care about what others thought And the way they talk In a crowd I used to pull when she would kiss my face and touch my hair, she didn't care.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 Het centrumrecht burgerplatform van premier Tusk ligt ruim, ligt ruim voor in de peilingen. Maar de partij van oppositieleider en oud-premier Jaroslav Kaczynski lijkt bezig aan een inhaalrace. Een verrassing wordt daarom niet uitgesloten. Onder premier Tusk groeide de economie ondanks de financiële problemen elders in Europa. Ook haalde hij de banden aan met de oude vijanden Duitsland en Rusland. De tegenstanders zeggen dat Tusk heeft verzuimd het land te hervormen zoals hij had beloofd. In Polen is bijna 12% van de beroepsbevolking werkloos en volgens de oppositie is Tusk er niet in geslaagd deze mensen aan een baan te helpen. In Noord-Holland is gisteravond en vannacht een grote alcoholcontrole gehouden. Rond Alkmaar moesten 3000 automobilisten een blaastest doen. 72 van hen hadden zoveel gedronken dat ze niet verder mochten rijden. Dat is bijna 2,5% van de mensen die werden gecontroleerd. 11 automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren. Onderhandelingen tussen Georgië en Rusland over toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie zijn mislukt. Rusland is verreweg de grootste economie buiten de WTO en probeert al 18 jaar lid te worden. De VS en de EU steunen die poging inmiddels om zo de relatie met Moskou te verbeteren. Russische toetreding moet unaniem goedgekeurd worden door alle WTO-leden en dus kan Georgië die blokkeren. Het land eist toegang tot gegevens over de handel in Abhazie en Zuid-Ossetië die het beschouwt als afvallige regio's. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is opnieuw wereldkampioen in de Formule 1. Bij de grote prijs van Japan eindigt hij op de derde plaats achter Jensen Button en Fernando Alonso. Een tiende plaats was al voldoende geweest om zijn wereldtitel te prolongeren. Vettel vestigt meteen ook een record. Hij is de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die op 24-jarige leeftijd al twee wereldtitels op zak heeft. Het weer. Van het westen uit regen. Op de Wadden staat daar een tijdelijk een harde wind. Het wordt 13 graden. Vanavond stroomt zachte lucht het land binnen.